Raymond Sremer, met het NOS Journaal. Zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. Volgens het Witte Huis bood hij wel verzet voordat hij werd doodgeschoten. Hoe Bin Laden zich verzette wil woordvoerder Carney niet zeggen. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren en daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten. Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Premier Socrates maakte bekend dat Portugal drie jaar lang gebruik kan maken van het financiële noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Portugal is het derde euroland met ernstige financiële problemen dat gebruik maakt van het noodfonds na Griekenland en Ierland. Eind oktober telt de wereld volgens de VN 7 miljard mensen. De bevolking groeit harder dan eerder was berekend en dat komt doordat er steeds minder mensen sterven vanwege verbeterde medicijnen en medische zorg. Eind deze eeuw zullen er 10 miljard mensen op aarde wonen. Volgens de VN-deskundigen zullen alle landen te maken krijgen met vergrijzing en een wat lager geboortecijfer. Niet overal zullen meer mensen komen. Voor China is een daling van de bevolking berekend en dat geldt ook voor Rusland. Luchtfoto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de RAF boven Nederland zijn gemaakt zijn nu te bekijken op internet. Op de website dotkadata.com staan 110.000 foto's die de Britse luchtmacht maakte. Op de foto's is zonder meer het gebombardeerde Rotterdam te zien. Barcelona heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De club van Ibrahim Effelai die in de laatste minuut nog inviel, speelt thuis met 1-1 gelijk tegen Real Madrid.